Ook kreeg hij TBS met dwangverpleging opgelegd. Op bewakingsbeelden is zijn auto te zien. Ook is op een kogelhuls DNA aangetroffen van de man. Volgens de rechtbank heeft hij een psychotische stoornis... en leidt hij aan grootheidswanen met een religieuze kleuring. De Gezondheidsraad adviseert voor boosterprikken tegen het coronavirus... vooralsnog geen gebruik te maken van het Janssen-vaccin. Maar om gebruik te blijven maken van de mRNA-vaccins van BioNTech, Pfizer en Moderna... Het Europees Geneesmiddelenbureau oordeelde eerder dat het vaccin van Janssen ingezet kan worden als booster. Maar volgens de Gezondheidsraad lijkt een boosterprik met Pfizer of Moderna beter te werken. Vooral voor mensen die eerder gevaccineerd werden met Janssen. Bovendien geeft het Janssen-vaccin risico op een zeldzame vorm van trombose, zegt de raad. In Enschede is een Duitser van 56 gearresteerd. Die is veroordeeld voor moord op een meisje van 16. In januari werd hij veroordeeld tot levenslang. Maar door een procedurefout mocht hij met een enkelband vrij rondlopen. Hij had de enkelband losgemaakt en was naar Enschede gegaan. Christelijk kerkgenootschap De Doorbrekers in Barneveld houdt met kerst grote kerkdiensten, ondanks de coronamaatregelen. Bij elke dienst kunnen 650 mensen naar binnen. Die moeten wel onderling afstand houden, zegt de kerk. De wielerbond, de KNWU, kan nog niets zeggen over de gezondheidstoestand van Amy Pieters. De meervoudig wereldkampioen op de baan en Nederlands kampioen op de weg... maakte gisteren tijdens de training in Spanje een harde val. Ze is geopereerd aan haar hoofd en ligt nu in coma. En het weer bewolkt en af en toe regen. In de loop van de middag daalt de temperatuur. En morgen zijn er grote verschillen. In het noorden zon, temperatuur iets onder nul. In het zuiden regen of natte sneeuw en een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel.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 That's all I need. And you know that's what you'll always be. No matter how long it's been. No, I don't got friends. Ooh, ooh, ooh. I got family. Ooh, Yeah, yeah, yeah, yeah. You're gonna know your real ones when you touch that.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 zet op ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.